12 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Supermarktketen Jumbo roept alle gerookte zalmproducten terug. Bij een uitgebreide steekproef is de darmbacterie Listeria gevonden. Afgelopen week was het ook al het geval bij twee zalmproducten van Jumbo. Die heeft leverancier Van Wijnen op het matje geroepen. Bij het visverwerkingsbedrijf werd deze week ook al Listeria ontdekt op gerookte forel... die in de schappen ligt van de Aldi. Bij een Amerikaanse luchtaanval van gisteren op een IS-kamp in Libië zijn ook twee Servische diplomaten gedood. De twee waren in november ontvoerd door IS-strijders. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, maar de Servische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat het vaststaat dat het om de twee gaat. Bij de aanval van de Amerikanen kwamen meer dan 40 mensen om het leven. Op de Fiji-eilanden in de Grote Oceaan zetten zich schrap voor een orkaan van de allerzwaarste categorie. Die bereikt windsnelheden van meer dan 230 km per uur. Met uitschieters van 300 km per uur. De orkaan trekt de komende 24 uur over de eilandengroep. De meeste vluchten van en naar de Fiji-eilanden zijn geschrapt en iedereen moet binnen blijven. Sinds vanochtend vroeg staan er lange files op de Franse en Duitse wegen naar de wintersportgebieden. De Franse verkeersdienst rekent op extreme drukte omdat ook veel Fransen vakantie hebben gekregen. Voor 7 uur vanochtend stonden er al lange files op de A43 tussen Lyon en de Franse Alpen. En ook op de Duitse wegen is het al sinds vanochtend vroeg druk. Tussen München en de Oostenrijkse Alpen lopen automobilisten urenlange vertraging op door lange files. Het weer blijft bewolkt, maar vanochtend is het even droog. Vanmiddag en vanavond gaat het vanuit het westen opnieuw regenen en het wordt een graad of 10.